Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat er een coalitie komt van landen die Oekraïne willen beschermen bij een eventueel akkoord met Rusland. Dat is afgesproken op de Europese top in Londen. Starmer benadrukte daarbij dat steun van de VS onmisbaar blijft. Op de top is ook afgesproken dat militaire hulp aan Oekraïne doorgaat, ook als er een bestand komt met Rusland. De Europese sancties tegen Moskou blijven intact. En daarnaast vinden de regeringsleiders dat Oekraïne aan tafel moet zitten bij gesprekken over een einde aan de oorlog en een onafhankelijk land moet blijven. NAVO-chef Rutte sprak na afloop van een goede ontmoeting. Iedereen is volgens hem doordrongen van de noodzaak Oekraïne te helpen. Ook zei hij dat landen hun defensieuitgaven gaan verhogen. Rutte blijft uitgaan van goede samenwerking met president Trump die hij deze week nog over de telefoon sprak. Hij zei dat Trump nog volledig gecommitteerd aan de NAVO is. Bij het Israëlische offensief in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever... zijn volgens Israël in februari 25 militanten gedood. Ook zouden er 350 Palestijnen zijn opgepakt. Over burgerdoden wordt niets vermeld. Volgens de Palestijnse autoriteit zijn de afgelopen tijd tientallen burgers... in het door Israël bezette gebied gedood... Het Israëlische leger heeft tienduizenden burgers en ook alle journalisten Jenin uitgestuurd. Dus de informatie van Israël valt niet te controleren. Gesprekken met een psycholoog of psychiater gebeuren steeds vaker online, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vooral mensen die tegen lange wachtlijsten aanlopen kiezen ervoor, omdat ze zo wel geholpen kunnen worden. Voor aanbieders zijn de kosten lager en ook therapeuten die in het buitenland wonen kunnen digitaal consulten geven. Het weer. Vanavond blijft het helder en vannacht zakt de temperatuur tot een paar graden onder nul.